9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger en de pro-Russische separatisten zijn vannacht begonnen met het uitruilen van gevangenen. Er zijn 139 Oekraïense militairen geruild tegen 52 separatisten. De separatisten zeggen dat Oekraïne voornamelijk burgers heeft overgedragen. De kampen beschuldigen elkaar ervan dat ze krijgsgevangenen slecht behandelen. Het is niet duidelijk hoeveel gevangenen er aan beide zijden nog zijn. In een nieuwe propagandavideo hebben beulen van islamitische staat zeker 21 Koerdische peshmerga strijders onthoofd in Irak. In het begin van de video leven de strijders nog. Ze worden in kooien door de Iraakse stad Kirkuk gereden, meldt CNN. Daarna zijn de mannen volgens IS onthoofd. Beelden van de executies zijn niet naar buiten gebracht. Turkse troepen zijn gisteravond de grens met Syrië over geweest om tientallen van hun eigen militairen te evacueren. Die militairen bewaakten het graf van Suleiman Shah, dat is de grootvader van de stichter van het Ottomaanse Rijk. Dat graf ligt in een mausoleum in een enclave in Syrië. Premier Davutolo heeft op Twitter laten weten dat ook de resten van Suleiman Shah naar Turkije zijn gehaald. Het verkeer in de Franse Alpen komt voorzichtig weer op gang. Veel gestrande wintersporters, onder wie ook Nederlanders, hebben de nacht doorgebracht in hun auto, meldt de verkeersinformatiedienst. Het vakantieverkeer liep gisteren helemaal vast door sneeuwval. Veel mensen zijn door hulpdiensten uit de auto's geëvacueerd. De A43 was de hele nacht afgesloten. Langs de weg zijn sporthallen en feestzalen ingericht waar vakantiegangers de nacht hebben doorgebracht. Ongeveer 500 automobilisten hebben daar gebruik van gemaakt. Inmiddels kan op de de A43 weer worden gereden, maar op veel plaatsen zijn sneeuwkettingen nodig.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 Enkele weken geleden besteed ik ook al aandacht aan een verzamelalbum met Buddy Holly songs. Vandaag zet ik zijn begeleidingsband in het zonnetje met achtereenvolgens It Doesn't Matter Anymore, More Than I Can Say en Real Alright. golly gee, what have you done to me?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 Well, alright, well, alright, I oh, will live and love with all our might. Well, alright, well, alright, our lifetime love will be alright. the love that comes their way. Well, alright, well, alright. I will live and love with all our might. Well, alright, well, alright. de drie Buddy Holly songs heet ik je weer van harte welkom bij het tweede deel van Crossroads. Uiteraard ook aandacht voor het album en de act van de maand. In de rubriek Sterren van Toen doen we een duik in de country geschiedenis. En de cover van het origineel. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Met eerste single Nos Leventaremos, afkomstig van het album The Medicine Show, neemt Frederik Spicht onze grens mee over naar Mexico met de Latin ritmes van de akoestische gitaren en de mariachi-trompet van Spicht. in a Mexican bar smoking Segundo cigars. He blew the smoke rings in my face, one by one at an easy pace. bar, smoking segundo cigars made of dollars shaped of stone, sitting on his of engine And in between the heartless lines, he poured the caballitos. He drank him shot by shot. I saw the devil in his blood. Brother, brother, come. Brother, brother, nos levantaremos. Brother, brother, come across. Tenemos que estar juntos. same. You can't blame me for your pain. When did your dreams slip through your hands? Every man gets a chance. Every man gets a second chance. her next of You are my brother. Het is inmiddels meer dan 30 jaar geleden dat Jim Ed Brown een album uitbracht, maar daar is verandering in gekomen. Van de 80-jarige zanger is het album In Style Again verschenen. Tried and True is een van de tracks. to ever search to find somebody new. When the one who loves you most is here, waiting tried and true, you won't ever need to wonder where I am or what I'll do. I've proven myself faithful, tested, tried and true tried and true, like no other, tried and true, my love for you. Oh, I promise that forever you will find me tried and true. I have shown you a thousand ways I love you through and through. And when hard times hit and chips are down, I'll be tried and true. true like no other, tried and true, my love for you. Oh, I promise that forever you will find me tried and true. I have shown you a thousand ways I love you through and through. And when hard times hit and chips are down, I'll be tried and true. And when hard times hit and chips are down, I'll be tried and true. Fresh New Country. Zoals ik bij het draaien van het origineel in het eerste uur al geschreven heb... stond de Stuart Hambledon compositie This All House maar liefst tweemaal op de eerste plaats... dankzij Rosemary Clooney en Shaken Stevens. Er zijn echter nog veel meer versies. Zo namen onder andere Johnny Tillotson, Solomon King, de Stetler Brothers en Brian Setzer de zong op. Onlangs konden daar ook de namen van Deborah Melena en Garth Philipson aan toegevoegd worden. Now need this gonna need this house no longer. I'm getting ready to need the saints. This old house once knew my children. This old house once knew my wife. This old house was home to comfort as we fought the storms of life. This old house once rang with laughter. This old house heard many shouts. Now it trembles in the darkness when the lightning walks about. Now ain't gonna need this house no longer. Ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to over the hinges nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer. I'm getting ready to meet the saints. This old house is getting shaky. This old house is getting old. This old house lets in the rain, and this old house lets in the cold my knees were getting chilly, but I have no fear of pain, cause I see an angel peeking through a broken window pane. Now, I ain't gonna need this house no longer, ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer. I'm getting ready to need the saints. This old house is afraid of thunder. This old house is afraid of storms. This old house just groans and trembles when the night wind flings its arms. This old house is getting feeble. This old house isn't needing paint. Just like me, it's tuckered out, but I'm getting ready to need the saints. Now I ain't gonna need this house for long ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor, ain't got time to hold the hinges nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer. I'm getting ready to meet the saints. My old hound dog lies asleep and he don't know I'm gonna leave. Else he'd wake up by the fireplace and he'd sit there and howl and grieve. But my hunting is Ain't gonna hop the coon no more. Gabriel doesn't ride in my chariot when the wind blew down the door. Now ain't gonna need this house no longer. Ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer. I'm getting ready to meet the same. Janet McGarry is afkomstig uit de Canadese provincie Prince Edward Island, oftewel The Garden of the Gulf. Het album Beneath a Painted Sky is geproduceerd door echtgenote Serge Bernard en hij speelt tevens gitaar en bas. Beneath a Painted Sky, met daarop Teardrops Falling in the Snow, is het elfde album van Jeanette. There met de act van de maand. Merle Haggard mag natuurlijk alles. De Outlaw heeft zijn country sporen al lang verdiend. Zette de Bakersfield Country Sound op de kaart en werd betiteld als poëet van de gewone man. Het succes voor Haggard begon in de jaren 60. De Outlaw Puur zang mag zich met recht en reden een notoire vertegenwoordiger van de working man blues noemen. Veel voorkomende thema's in zijn songs zijn dan ook de gevangenis, drank, verraad, zwerven, werk en de liefde. Met Working Man Blues scoorde Haggard in 1969 een nummer 1 hit. De song wordt tot een van zijn beste gerekend, evenals Okie from Muskokie, waar hij in datzelfde jaar ook een nummer 1 hit mee scoorde. De song werd gekozen tot CMA Award Single van het jaar 1969. Crossroads, nummer 1 country hit. It's a big job getting by with nine kids and a wife. Yeah, but I've been a working man dang near all my life. But I keep on working. As long as my two hands are fit to use. Drink a little beer that evening, man. Sing a little bit of these working man blues. Yeah. little, little tired on the weekend. After I draw my paper, I go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I drank a little beer that evening and sang a little bit of these working man blues. Well, sometimes I think I need and do a little bump around. Put my bills out the window, catch me a train to another town, but I go back to work again.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 We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. Cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving. But we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy Like the hippies out in San Francisco do And I'm proud to be an Okie from Muskogee A place where even squares can have a ball We still wave old glory down at the courthouse. And white lightning still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen and football's still the roughest thing on campus. And the kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee. A place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. lightning still the biggest thrill of all. And white lightning still the biggest thrill of all. David Ball is gewoon een slimme jongen. Dat heeft een neotraditionalist in zijn lange, met enige hits en awards gesierde carrière steeds weer bewezen. Een man met talent, country roots en voorgeschiedenis. Hetgeen blijkt via zijn enig jaren geleden uitgebrachte album Sparkle City. David Ball laat zich met zijn warme stem niet op een bepaalde sound vastpinnen. Soms gaat hij met zijn drie begeleiders, de Pioneer Playboys, op de Texas Swing Tour. Dan weer blues en onderweg bewandelt hij verrassende jazzachtige paden. Een goed voorbeeld is Country Boy Boogie... Wie zich een mix van ZZ Top's She Loves My Automobile en de nostalgische Texas swing momenten van BR549 voor de Geestkanalen heeft enigszins een idee van de song Country Boy Boogie. Well, driving his truck over you bridge still climbing up. Country boy boogie. Country boy boogie. Country boy boogie. A little bit at a time. He pays his rent. The day is due. He might sign on to put the pipeline through. Buy a little trailer. Set up shop but then again, maybe not. Country boy boogie. Country boy boogie presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Via deze rubriek doe ik weer een duik in de countrygeschiedenis. Anne Murray is een van de acht Canadezen die 12 februari 2010 de Olympische vlag in Vancouver BC Place dragen tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen. Ook Nelly Furtado, Brian Adams en Katie Lang zijn daarbij aanwezig. Katie Lang bewijst al jaren een voortreffelijke zangeres te zijn. Vandaag doet ze dat aan de zijde van Roy Orbison in Crying. could smile Jennings overlijdt 13 februari 2002 in zijn huis in Arizona, na een lange strijd met diabetes. Hij was een muzikale outlaw vanwege zijn aanvallige geest, zijn stijl had altijd wel een rauwe rand. Het bracht hem in de Country Music Hall of Fame in 2001, slechts drie maanden voor zijn overlijden. Eigenlijk was er helemaal niets mis met zijn stijl. Wat mij betreft had iedereen ongelijk en de volgende songtitel Wrong past uitstekend bij die gedachte. picture she told me we were through. In a while, the heartache faded, and I found. future looks too bright. Can't be anything but right. Wrong. Everything was going strong. The sky was always blue. I thought my dreams had all come true. Wrong. wrong. 16 februari 1995 verdient Tanya Tucker een paar gouden albums met titels die meer dan 20 jaar oud zijn. What's Your Mama's Name and Would You Lay With Me in a Field of Stone. En daarmee komt er een eind aan de rubriek Sterren van Toen. Would you lay with me in a field of stone If my needs were strong Would you lay with me Should my lips grow dry, would you wet them, dear, in the midnight hour? If my lips were dry. the in my lips grows Should you wait? Crossroads, Kees de Haan. De meest voor de hand liggende kritiek op de muziek van de Texaanse band Mickey and the Motorcars is het feit dat deze zo oerdegelijk is. Daar is weinig tegen in te brengen, maar of dit alleen maar negatief is kan worden opgevat, is het geval van Mickey en de Motorcars nog maar de vraag. Het is nogal gemakkelijk om het repertoire van Mickey and the Motorcars af te serveren als softe Americana. Anderzijds is het ook voor de hand liggend om hen te verdedigen als echte vaklieden. Hun nieuwste cd, Hearts From Above, verandert de zaken niet wezenlijk. Al moet ik meteen zeggen dat dit nieuwe album het meest rockende is. Long Road to Nowhere. It's a long road to nowhere with a million miles to go. I reach for you. It's a long too Black Whiskey met West Virginia Hills. het einde van mijn programma vier ik nog even dat ik weer een aantal onvergetelijke momenten heb gedeeld met de luisteraars.